De accijns op benzine gaat met 17 cent naar beneden en die van diesel met 11 cent. Alles bij elkaar bespaar je gemiddeld een tientje op een volle tank. En voor dieselrijders is dat 7 euro. Best prettig, vindt deze man. Sowieso Joel van de week moest ik nog tanken. Ik denk, nou, ik kan nog wel even. Dus ik wacht nog wel even. En dan ga ik de grens over. En dan eh, is het nog weer wat goedkoper waarschijnlijk. Dus eh, nee, ik hou er wel rekening mee. Eh, ja. Ga nou niet meteen al middernacht. Dan zijn nog niet overal de prijzen aangepast. Want dit moet soms handmatig. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft vijf mensen die bij de gijzeling in de Apple Store waren een heldenspeld gegeven. Het gaat om de man die werd gegijzeld en later ontsnapte. Volgens de burgemeester is dat een heldendaad. Ook de vier mensen die de hele avond in de kast opgesloten zaten en informatie deelden met de politie kregen een speld. De gijzelnemer werd aangereden door een arrestatieteam en overleed later. Veel buitenlandse arbeiders die in Qatar werkten voor het WK voetbal... hebben daar een boel geld voor moeten betalen. Volgens de Britse krant The Guardian betaalden bouwvakkers tussen de 1000 en 4000 euro... om in de oliestaat te mogen werken... terwijl ze maar zo'n 275 dollar per maand verdienen. In Qatar zijn wervingskosten officieel verboden... maar lang niet iedereen houdt zich aan de regels. En het kan zijn dat je komende zomer langer op je biertje moet wachten tijdens een festival. Door corona is er een gierend personeelstekort in de evenementenbranche, vertelt concertorganisatie IDT. Op dit moment zijn nog niet eh, alle plekken eh, al bezet. Het laatste wat je wil is na twee jaar open gaan en dat, het, dat een evenement niet eh, zo tot stand komt als je voor ogen hebt. En dus dat de concert- en festivalorganisator nu zelf een campagne om mensen aan te trekken. Normaal werd het personeel van buitenaf voor ze geregeld. Voor komend festivalseizoen zoeken ze nog zo'n 50.000 mensen mensen. Opbouwcrew, eh, barpersoneel, andere soorten horecapersoneel, beveiligers, kaartcontroleurs, eh, mensen die de artiesten helpen. IDT zegt er alles aan te doen om de festivals en concerten normaal door te laten gaan. Het weer wordt op steeds meer plekken glibberen door de sneeuw of natte sneeuw. Morgenochtend wordt het niet warmer dan een graad of drie.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 You were just like poison ivy wrapped around him like they're just a smiling with your hair dyed like a skunk. Or that short dress barely covered all that junk in your trunk. You think you're looking sexy, but you're just secondhand. You better keep those pretty little paper thin painted up, Lord, now I am lips off my man. Did I give you the impression you could? luister nou, je Hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent. De National Radio Show. Eh, mijn naam is Joop Sterk. Ik heb je hier eh, mee te nemen deze twee uur. Met heel veel country, bluegrass, Americana en een beetje volk. En als ik even door de lijst heen kijk... hebben we voor de, de e-mailtjes die we vandaag binnen hebben gekregen... muziek uit Noorwegen, uit Australië. Ook wat nieuwe muziek uit Nederland en van alles wat. Je luisterde trouwens naar de eerste plaat, Deborah Allen en Lying Lips. En de tweede plaat is zoals altijd een bluegrass plaat. Dit is Fireside Collective en Blue is My Condition. Ik vind het leuk dat je luistert. Suicide Collective and Blue is My Condition. Wij hadden een e-mailtje uit Noorwegen van G. Thomas. En hij heeft een nieuwe single uitgebracht met de legendarische Bellamy Brothers. Dit is Living in the West. John Wesley Harden. Shot a man for snoring Kill him in the bed right where he lay poured of whiskey and went back to his sleeping and rode out before they found him the next day. Now the brothers Frank and Jesse, no one could be more fearsome. They robbed the trains and rode in the outlaw game. over. But still they fought for Dixie. And legend has their last name to be James. Living in the West must have been the best. Must have been the greatest times of all. been the greatest times of all. Thomas samen met de Bellamy Brothers. Dat was een e-mailtje uit Noorwegen en het nummer heette Living in the West. Dolly Parton heeft op haar leeftijd ook nog steeds een nieuw album uitgebracht. Dat heet Run Rose Run.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 Texas Country van Marcus Lindsay en When His Love Leaves You Cold. Samen met de band heeft hij op heel veel festivals gespeeld, maar nog nooit op onze playlist gestaan, dus dat was de hoogste tijd. We gaan naar onze maandartiesten, dat is nog steeds Carrie Underwood. We gaan luisteren zometeen naar zijn nummer Undo It en dat komt van het album Play On. Dit album werd in drie verschillende studio's opgenomen, in Texas, in New York en zelfs in Stockholm. Men was druk met dit album, maar dat was niet voor niks, want het kwam op nummer 1 binnen in Amerika. En het nummer dat je nu gaat horen was in 2010 een nummer 1 hit in de country hitlijsten. Carry on the wood, undo it. I known by the way you passed me by. There was something in your eyes and it wasn't right. I should've walked but I never had the chance. Everything got out of hand. took me for a ride and I wanna een bak geweld van onze maandartiest. Dat was Carrie Underwood met Undo It. Het komt in de country heel veel voor dat er een mainstream nummer gepakt wordt. Dus uit de normale hitlijsten waar een country jasje omheen getrokken wordt. En dan opnieuw uitgebracht wordt. Met het volgende nummer is dat eh, ook het geval. Eh, de artiest heet Chris Ledoux. En die zingt Tougher Than The Rest. Inderdaad, die van Bruce Springsteen. Well, it's Saturday night. You're all dressed up in watching me too. And So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want to hang Springsteen. Chris Ledoux en Tougher Than The Rest. Ik denk dat het de hoogste tijd geworden is voor een lekkere, gouden, oude classic country plaat. Deze kunnen we allemaal meezingen. Billy Joe Spears en Blanket on the Ground.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 Dit is Dale en Bradley. A Living on the Edge. filled with jealousy Bradley en Living on the Edge. We gaan naar Brandon McMannon. Die stuurde ons zijn nieuwe single. Hij komt uit Melbourne, Australia. En we gaan luisteren naar zijn nieuwe single. Dit is Country's Track. We were young, not a care in the world. When Saturday came, we were free as a bird. Just for a while, time seemed to stand still. gather our cars, we'd head for the hill. From light in the morning until evening was still. We'd take our turn, then wait impatiently to ride once again. Times were simple then. High on that hill in the summertime So take me back to the old place where I would ride as a child. Take me back down to the old place where I relive my life for a while. We'd fly down that hill, we'd never look back down country's track. And if it went wrong, we just dust ourselves off. We'd climb straight back in that saddle again. Battle scarred, shaken, but fear couldn't win. In those perilous cons, we'd never give in. times were simple then High on that hill in the summertime So take me back to the old place Where I would ride as a child single van Brandon McMahon en Gundry's track. Hoogste tijd voor het Spotlight-album. En dat is deze week het album Welcome to the Block Party van Priscilla Block. Ze werd eh, in 2020 bekend eh, dankzij TikTok. Ja, heel veel filmpjes blijkbaar opgezet. Een debuutalbum eh, uitgebracht met allemaal nummers die ze zelf geschreven heeft. We gaan luisteren naar eerst My Bar en dan Just About Over You. I come here every Wednesday the band Always sitting the same place cold before I met you. Don't act surprised when you see me like you didn't have a clue that I'd be here tonight wearing those jeans you like Spotlight is het Nashville Spotlight Album. looking for your truck every time I go somewhere I don't scroll through the past anymore cause I don't care I'm finally putting Priscilla Block van het album Welcome to the Block Party. Dat was eerst My Bar en je hoorde net Just About Over You. Jamestown Revival, hoogste tijd voor een beetje folk. Dit is Young Man. couple good stones Down to the water went looking for a low Wasn't very far from home I saw my face at the water's edge A man with a heavy heart But every now and then he feels so close But every now and then so far Tell me a younger man, little more sure of his ways. Blissful fool didn't understand, hadn't seen enough in his days. Ten years time and a wiser mind sees his world's change. But knowing somehow what I didn't know then, would I still done it the same? Tell me. Where Revival. We gaan naar een eh, country classic van Wanda Jackson. En Wanda Jackson kennen we natuurlijk allemaal. Maar dat zij in 1965 ook nog nummers in het Nederlands gemaakt heeft... nee, dat weten we niet allemaal. Luister naar Morgen, ja morgen. Hier is Wanda Jackson. Morgen, ja kan alleen maar dromen. Doe jij maar kussen zal. Wanneer je weer zou komen. Ik kan niet langer wachten dat ik je kussen mag. Tot ik je kussen mag. Morgen, ja morgen, dan ben je weer bij mij. Morgen, ja morgen, dan is mijn zorg voorbij. Morgen, ja morgen. seem like you could use a shoulder like mine. In the booth in front of me, I thought if I could make you see that we're just travelers and all. tell you one about me. You tell me all about you. I'll tell you something of my pilgrimage and all that I went through. Will you share with me your struggles with the moonlight on your face? I'll tell you all about the night we got away.